goedemorgen en dit is het nieuws van NOS op 3. Alles moet tegenwoordig maar harder, sneller, beter en duurder. De samenleving is hypernerveus, dat zegt een adviesraad van de overheid. We hebben enorme FOMO en last van prestatiedruk. Niks mis mee met eh, wat prestaties en streven daarnaar. Maar het, moet, het legt steeds meer verantwoordelijkheid bij het individu. Het moet steeds sneller, het moet steeds beter. Je kan nooit meer wat missen. En dat moet anders, zegt zij, want we gaan eraan onderdoor met z'n allen. Daarom is een cultuuromslag nodig. We kunnen best iets langer wachten op een pakketje... of een berichtje wat later beantwoorden. Ook als het komt van je baas of scriptiebegeleider. Een record aantal ouderen is vorig jaar zo hard gevallen dat ze naar de spoedeisende hulp moesten. Gemiddeld ging het elke dag om zo'n 365-plussers die iets hadden gekneusd of gebroken. Het worden er steeds meer omdat er meer ouderen zijn. Tweederde van de oudjes op de EHBO was vrouw. Na de overgang worden hun botten kwetsbaarder. Oude mannen lopen eerder hersenletsel op omdat ze vaak nog klussen. niet Taylor Swift, maar Bad Bunny doet over een paar maanden de belangrijkste muziekshow van de wereld. De halftime show van de Super Bowl. Dat is de finale van het American voetbalseizoen met in de rust dus een enorme show. De geruchten waren dat Taylor Swift die dit keer zou verzorgen. Maar het wordt dus Bad Bunny. Het is best een spannende keuze. De Puerto Ricaanse superster is een felle tegenstander van president Trump. En Cor uit België heeft een wereldrecord te pakken. Hij reed de wereld rond zonder daar een cent voor te betalen. Cor ging namelijk liften. Hij deed er 15 dagen, 7 uur en 21 minuten over. Gisteren werd hij onthaald in Brussel op de plek waar hij ook begon. We did it, het was echt ja, dag- en nacht liften. Ik heb eigenlijk geen moment geslapen als ik stil stond. En dat was dan ook het doel om eigenlijk nooit mijn tentum te opzetten. Dus op vlak van vermoeidheid enzovoort was het misschien zelfs de grootste uitdaging. In totaal reed hij mee met meer dan 100 automobilisten die hem een plekje aanboden. Cor heeft zich geen moment onveilig gevoeld en kan het iedereen aanraden, zegt hij. Het weer nog, let op, want op veel plekken hangt dichte mist.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 Op reformatorische en islamitische scholen worden boodschappen verspreid... die haaks staan op democratische waarden, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Scholen mogen hun religieuze boodschappen aan de leerlingen meegeven... maar moeten ook aandacht hebben voor waarden als gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. Een record aantal 65-plussers belanden vorig jaar op de spoedeisende hulp na een val. Het ging naar schatting om zo'n 300 ouderen per dag, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Het weer. Vanochtend kan het nog mistig zijn. Verder zon en wolken met lokaal een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit is ZFM.